Het luchtverkeer in België ligt plat. De luchtverkeersleiders van Belgocontrol staken sinds vanmiddag twee uur. Volgens de Brusselse luchthaven Zaventem zijn al zo'n 50 vluchten geannuleerd. Belgocontrol kondigde gisteravond een 24-uur staking aan. En de vakbonden staan niet achter de actie, maar zijn wel bezorgd over de slechte financiële toestand bij het bedrijf. Directe aanleiding voor de staking is de overplaatsing van enkele verkeersleiders naar Zaventem, waardoor er te weinig zouden overblijven in Charleroi. Het Vlaams netwerk van ondernemingen zegt dat de schade van de staking in de miljoenen euro's zal lopen. Een bestuurder van het netwerk noemt het onverantwoord dat de ontevredenheid van een aantal personeelsleden het hele Belgische luchtverkeer lam legt. In Egypte is de doodstraf voor een zakenman omgezet in een gevangenisstraf. De man was in een vorig proces ter dood veroordeeld omdat hij een zangeres heeft laten vermoorden. Vanwege een vormfout moest het proces over en nu is hij veroordeeld tot 15 jaar cel. De miljardair liet de Libanese zangeres twee jaar geleden doden nadat ze een relatie met hem had beëindigd. Omdat de man een vooraanstaande rol speelt in de partij van president Mubarak werd er rekening mee gehouden dat hij vrijuit zou gaan. Maar de rechters vonden de aanklacht bewezen. De man die de moord pleegde kreeg levenslang. Bij een moskee in Groningen is vannacht geprobeerd brand te stichten. Ook is de gevel beklad. Op het gebouw in de Groningse wijk Selwert stond de tekst Maak ons niet kwaad. Wie er achter de actie zit is niet duidelijk. In maart werd dezelfde moskee al besmeurd met bloed. Ook werden toen dierlijke ingewanden en de kop van een wild zwijn bij het gebouw gevonden. Loco-burgemeester De Vries van Groningen is verontwaardigd en verontrust over de nieuwe aanval op de moskee. De politie houdt in de omgeving extra toezicht. Het weer, regen of wat motregen. Morgen in het noorden zonnig en droog. En in het zuiden hardnekkige bewolking. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.